Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De FBI onderzoekt mogelijke hackpogingen van Iran... gericht op de campagnes van president Biden, vicepresident Kamala Harris en Donald Trump. Dat melden CNN en de Washington Post. Het onderzoek zou in juni zijn begonnen. Drie medewerkers van de democratische campagne zouden phishing-mails hebben gehad, waarschijnlijk uit Iran. Die hackpoging zou zijn mislukt. Bij de Republikeinen zouden hackers toegang hebben gekregen tot het e-mailaccount van een vertrouweling van Trump. Vervolgens zouden zij geprobeerd om toegang te krijgen tot campagnenetwerken. Iran ontkent de beschuldigingen. Verschillende EU-landen helpen Griekenland bij het bestrijden van de grote natuurbrand ten noorden van Athene. Frankrijk en Italië sturen materieel, evenals Turkije. Tsjechië stelt daarnaast brandweerlieden beschikbaar. De brand boven Athene is zo uitgebreid dat de voorsteden van de Griekse hoofdstad worden bedreigd. De NS noemt een trend bij seksvideo's waarbij mannen masturberen in treinen walgelijk en onacceptabel. Online zijn er meer dan 100 van zulke video's te vinden op pornoplatforms zoals OnlyFans. Volgens een manager van pornomakers zijn de video's het afgelopen jaar steeds populairder geworden. Kijkers zouden het spannend vinden en de makers krijgen er meer geld voor. Masturberen in het openbaar is verboden volgens het Nederlands strafrecht. De NS wil nagaan of er iets tegen de video's kan worden gedaan. Voor de achtste keer in korte tijd is in Londen een werk van de straatkunstenaar Banksy opgedoken. Deze keer is er een neushoorn op een muur geschilderd. Het dier lijkt een oude geparkeerde auto te beklimmen. Eerder verschenen er onder meer afbeeldingen van piranha's, visetende pelikanen en een huilende wolf in het straatbeeld van Londen. Dan het weer.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 on out Maybe I should do the same Maybe I should do the same The funny thing about that is I was ready to give you my name Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame And I guess I was wrong uh. Don't wanna think about no. it Don't wanna talk about mm. it hmm. I'm just so sick about it Can't believe it's ending this way about uh. it, feeling the blues about it. I just can't do it. Can you tell me is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Uh. Should I know better when you came? Around? Should I know better that you were gonna make me cry? And now it's breaking my heart to watch you run around.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 De FBI onderzoekt mogelijke hekpogingen van Iran... gericht op de campagnes van president Biden, vicepresident Kamala Harris en Donald Trump. Dat melden CNN en de Washington Post. Verschillende EU-landen helpen Griekenland bij het bestrijden van de grote natuurbrand ten noorden van Athene. Frankrijk en Italië sturen materieel, evenals Turkije. En de NS noemt een trend bij seksvideo's waarbij mannen masturberen in treinen walgelijk en onacceptabel. Online zijn er meer dan 100 van zulke video's te vinden op pornoplatforms zoals OnlyFans. Het weer, opnieuw een warme dag bij 25 tot 30 graden. In de loop van deze dag kans op veel regen en onweer. I've been sleeping too long and it's starting to dawn on me Too soon to tell I get weak in the knees as I carry these words with me You don't have to stay fountain in the shadow of the forest. Though she may be old and worn, they will stare unbelieving at the last unicorn. When the first breath of winter flowers is icing, and you look to the north, and the pale moon is rising, and it seems like all is dying, and would leave the world to mourn. In the distance, hear the laughter of the last. past without even a last desperate warning. no need to reminisce about the past Obviously, cause that dish did not last I know how a woman will try to game you so Don't get caught up because baby you lose.